is dat de sterkste toename sinds begin 2000. Toen kostte een bestaande woning omgerekend nog gemiddeld zo'n 160.000 euro. Vorige maand was dat 4 ton. Nieuwbouwhuizen zijn niet in die berekening meegenomen. De man die verdacht wordt van de verkrachting en de moord op de Belgische studenten Julie van Espe is schuldig bevonden. Dat heeft een jury in Antwerpen besloten. Later vandaag wordt bekend welke straf de 41-jarige Steve B. krijgt. Volgens Belgische media riskeert hij levenslang. De 23-jarige van Espe verdween 2,5 jaar geleden... nadat ze in de plaats Schilde op de fiets was gestapt... om naar vriendinnen in Antwerpen te gaan. Een paar dagen later werd haar lichaam bij een zoekactie... in de buurt van Antwerpen bij het Albertkanaal gevonden. Steve B. bekende in 2019 al dat hij van Espen om het leven had gebracht. Denemarken gaat 300 cellen in Kosovo huren. Bedoeling is dat veroordeelden die na hun straf sowieso al Denemarken moeten verlaten... daar hun straf gaan uitzitten. De Denen willen zo de gevangenissen in eigen land ontlasten. De Deense regering betaalt Kosovo zo'n 210 miljoen euro... voor de opvang voor de komende vijf jaar. In Dedemsvaart in Overijssel is afgelopen nacht een appartementencomplex ontruimd na een explosie. De 22 bewoners moesten hun huizen uit. Eerder in die nacht was in het complex een grote brand ontstaan. Toen de brandweer bezig was met blussen vond de explosie plaats. Eén persoon is bij die brand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Twee woningen zijn onbewoonbaar verklaard en ook de winkel onder het complex heeft schade opgelopen. In de buurt is een waterleiding geknapt waardoor huizen in de omgeving vermoedelijk geen water hebben. De brand is inmiddels onder controle. Het weer op sommige plaatsen kan het mistig zijn. Temperatuur ligt nu tussen de min 1 en min 6. Later overdag is het ook koud, maar dan komt de zon er wel bij. En de temperatuur loopt dan op tot rond het vriespunt.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 De huizenprijzen gingen afgelopen maand met ruim 20% omhoog... vergeleken met november een jaar geleden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster... is dat de sterkste toename sinds begin 2000. De man die verdacht wordt van de verkrachting en de moord... op de Belgische studente Julie van Espen is schuldig bevonden... door een jury in Antwerpen. Later vandaag wordt besloten welke straf de 41-jarige Steve B. krijgt. In Dedensvaart in Overijssel is afgelopen nacht een appartementencomplex ontruimd na een explosie. Die ontstond tijdens het blussen van een grote brand in het complex. Eén persoon raakte gewond. Het weer, de dag begint koud, misschien ook met mist... maar later komt wel de zon erbij en de temperatuur loopt dan op tot rond het vriespunt. just a little bit, care a little less, just a little bit.